5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat problemen met Marokkaanse voetballers benoemd moeten worden en aangepakt. Maar hij is er tegen om een probleem dat zich voordoet aan een hele groep toe te schrijven. Rutte reageert daarmee op de uitspraken van voetbaljournalist Johan Dirksen, Die zei maandag dat er heel wat clubs naar de kloten zijn gegaan... doordat ze in een wijk liggen met veel Marokkaanse gezinnen. Rutte vindt niet dat voetbalclubs Marokkaanse kinderen mogen weigeren... omdat anderen zich misdragen. De eerste gesprekken tussen ABN AMRO en het ministerie van Financiën over de belastingconstructies die de bank gebruikt zijn constructief verlopen, zegt staatssecretaris Wiebes. Door de Panama Papers werd bekend dat ABN AMRO klanten helpt om buiten beeld te blijven voor de Belastingdienst. ABN AMRO-topman Zalm vindt de constructies goed verdedigbaar, omdat de bank niet actief meewerkt aan belastingontduiking. Volgens Wiebes gaat het erom of alles netjes gebeurt. Niet alleen maar de letter, maar ook naar de geest van de wet, zei hij. Binnenkort wordt verder gepraat. De Duitse regering maakt de weg vrij voor een strafonderzoek naar cabaretier Jan Beumerman. Beumerman las in een satirisch tv-programma een gedicht voor... waarin hij onder andere de Turkse president Erdogan een geitenneuker noemde. Erdogan vroeg de Duitse regering om de cabaretier te vervolgen wegens belediging. Volgens het wetboek van strafrecht moet de Duitse regering zich uitspreken over de vraag... of belediging van een bevriend staatshoofd mag worden vervolgd. Merkel is daar nu dus mee akkoord gegaan. In Amsterdam is Renske Keizer benoemd als hoogleraar vaderschap. De leerstoel vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam is de eerste ter wereld. Hoogleraar Keizer gaat onderzoek doen naar de invloed van vaders op de ontwikkeling van hun kind. Het weer, vooral in het noorden valt regen, in het zuiden is het vaker droog. Vanavond en vannacht vallen er weer buien, dan wordt het tijdelijk weer wat droger, maar morgen zijn er ook weer buien. En de temperatuur varieert dan van 8 tot ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 naar Apeldoorn vanuit Amsterdam tussen Hoevelaken en Barneveld. Richting Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen. Op de A2 naar Den Bosch vanuit Utrecht tussen Eveningen en Deil. Op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer na een ongeluk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. En op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam.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 Het recept voor het komend weekend... De column van Nel Kerkman en het gedicht van vandaag. En uiteraard in het tweede uur het weer voor het komend weekend. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En de spreuk van vandaag. De meeste wegen zijn omwegen. We hebben alleen onze snelheid aangepast. start vandaag met de Dire Straits Sultan of Swing... gevolgd door B.B. King, Boogie Woogie Woman... all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If that an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. with the Sultans. With the Sultans. and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. evenementenkalender van april. De 15e en de 16e, Deze Vrouw is uw man. Een klucht door toneelvereniging Wilm Hildering in de Theater de Krocht. Aanvang om kwart over acht. De 15e en de 17e, Vintage at Zandvoort. Bijeenkomst van volkwagenliefhebbers. Parkeerterrein De Zuid. De 16e, Stormloop. De ultieme stormbaan op het circuit en door de duinen. Circuitpark Zandvoort, aanvang om 11 uur. De 17e, culinair rondje strand. Diverse strandpaviljoens van 12 tot 5 uur. En de 17e, klessenconcert. Horens, Briezitans, koor, protestante kerk aanvang om 3 uur middags. De 22e tot de 24e, camper experience. Diverse activiteiten op het gebied van campers. Park Zandvoort. De 23e in de boot genomen. Klucht door jeugdafdeling van Willem Hilderink in Theater de Krocht. Aanvang om kwart over acht. De 23e en de 24e Art Walk, de route langs diverse ateliers van 12 tot 5. En de 24e de 10.000 stappen wandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Halt. Vondelaan en om 10 uur s morgens. Na een lange vol klim jij naar een antwoord laten ballads hoor je hier op ZFM. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Mm-hmm. the words I want to hear. Darling, when you're near. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. gedicht van vandaag heet Zonder jou. Kan ik niet leven? Verlies ik al mijn kracht? Toe, pak me nog eens even. Ik heb zo naar jou gesmacht. Meedogenloos mijn volharding, onfeilbare aantrekkingskracht. Zenuwslopend het verlangen, ik heb je in mijn macht. Ondoorzichtige rookgordijn, kringelend om je heen. Smachtend naar voldoening, minutenlang, van jou alleen verstikkende mijn vermogen, dodelijk mijn kracht, verslavend mijn aanwezigheid, ontneemt je al je macht. Zonder jou heb ik geen leven, zonder vlam geen bestaan. Ik tart je om te kiezen, de lucifers te laten staan.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 De vierde editie staat in de startblokken. Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april... staat Zandvoort weer in het teken van de Volkswagen. Het event is velen van ons het begin van het seizoen. De afgelopen drie jaren hebben wij met veel, veel plezier kunnen houden... op het terrein van Camping de Branding. Maar helaas is dit nu te klein geworden voor het event. En moeten wij uitwijken naar een andere locatie. Inmiddels is deze gevonden. En met een goed overleg tussen de organisatie en de gemeente Zandvoort... is gekozen voor parkeerterrein Zuid in Zandvoort. En het is vrijdag 15 tot en met zondag 17 april. Vintage at Zandvoort. Parkeerterrein De Zuid de bezoekers is gratis en het is de hele dag. En de website is www.vintageatzandvoort.nl En als je dan een gezellige avond gehad hebt en je hebt flink doorgezakt... dan zeg je gegarandeerd... Good morning, morning, what did you say? Sure I feel strong and healthy today I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to vomit. I'll never drink again. I'll never smoke again. was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. piper in your hand to mend its broken wing. Now I'll remember many a day and many a lonely mile. The echo of a piper's song the shadow of a smile, the shadow of your smile. When color all my dreams. And light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Restful little star. Was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. spring all the joy that love can bring I will be remembering the shadow Kolom column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is het een perfect weertje voor het fietsverkeersexamen. Langs mijn raam fietsen tientallen kinderen met de oranje hesjes aan. Soms wat onwennig, op het grote fiets en vaak met de bekende kratten voorop. Het valt me op dat veel mountainbikers geen voorlamp hebben. Dat is toch wel een van de eerste vereisten waar een fiets aan moet voldoen. Kennelijk hangt verkeersveiligheid in de lucht. Vorige week waren wij voor een aantal dagen aan het oppassen in Leek. Ook daar was het onderwerp aan tafel het verkeer. Wij werden door onze oudste kleindochter overhoord. Zij had net haar auto theorie-examen in één keer gehaald. Tegenwoordig doe je een cursus in een dag. En dan ben je klaar. Wij kwamen niet goed door haar gestelde vragen heen. En ik kwam tot de conclusie dat ik de verkeersregels maar weer eens goed moet doorlopen. Nou herinner ik mij dat in een grijs verleden de theorielessen toch anders gingen. Het was meer zelfstudie en stampen geblazen. Om de borden uit je kop te leren. Ik was met autorijlessen ook ouder dan nu. Waar je al met amper 17 jaar een theorie-examen kan halen... en vervolgens doorgaan met autorijlessen. In plaats van één keer slagen voor mijn theorie deed ik er drie keer over. Wat bleek? Ik had in het kader van, verkeerde zuinigheid, een zeer verouderd verkeersboekje. Logisch dat ik constant zakte. Ook de andere kleindochter kwam trots thuis met haar diploma verkeersexamen, maar dan voor de fiets. Dubbel feest, wat we maar vierden met een heerlijke appeltaart. Als oma en opa mag je soms de kleinkinderen verwennen. Het waren gezellige dagen in het hoge noorden. Maar toch zijn we weer blij om de watertoren te zien die uit de verte begroet. Langs de hekken staan de hertjes. En als verrassing was de grote krocht weer eens voor de zoveelste keer afgesloten. Het is maar voor een weekje, maar toch. Na het lezen van de post, de kranten en niet te vergeten...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 You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving water But now that my arms are holding on to someone as sacred as a song. up and used and more. It's been kicked a hundred thousand times. It's keeping all the memories behind. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. je vraagt je steeds af, is zijn me wel trouw? En als zijn er in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Maar je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zijn me wel trouw? En als zijn eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Wees verstandig en trouw nu gauw, maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last, ben je in je eigen huis te gast Trouw je toch met zo'n mooie jeugd? Hey. ze zei je steeds wisser. Heb ik het nu wel goed gedaan? Hoe zal dit nu verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je maakt je steeds af, is zijn we wel trouw. En als eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. zeggen je hebt geen smaak, want dat gebeurt toch maar al zo vaak. Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw, maar zij blijft mij voor altijd trouw. Want je bent toch niet gelukkig met een mooie vrouw, je maakt je steeds af is zijn me wel trouw. En als ze eindelijk in je armen er wel om janken, weet je dat? alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is er in april, met uitzondering van Koningsdag... in de bibliotheek van Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 20 april zijn de peuters en hun grootouders of ouders... of oppas welkom in de bibliotheek van Zandvoort. Louis Davids Carré nummer 1. De toegang is gratis en we beginnen steeds om 10 uur s morgens. Tijdens de peuterbiep wordt er spelenderwijs aandacht besteed... aan het taalgebruik en de woordenschat van kinderen... door samen te lezen en ontdekken samen met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie... en deze gebruiken we ook als we muziek gaan maken... en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de peuterbiep ook gezellig en leerzaam. Zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar. We gaan door met onze inzending van het Songfestival. Slowdown. Douwe Bob. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my ik wens hem uiteraard heel veel succes bij de eerste halve finale van het Songfestival. Vandaag gaan we door met de Groenteman. En daar is deze keer geen staampot, maar heel wat anders. Tja, tja, tja. Ja, wat zullen we eten? Tja, tja, tja. Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman. Onthoud het goed. Vandaag zet de groenteman op uw bordje gekruide kip met frisse ananas en avocado in krokante taco-schelpen. Wat heeft u nodig? 350 gram kip, een snuf paprika poeder, een snufje komijnpoeder, peper en zout, kleine snuf chili, 6 taco's, 1 avocado, 125 gram tomaatjes, 1 kleine rode ui, 100 gram ananas, 170 gram Griekse yoghurt en 1 lamoen. De bereiding gaat als volgt. Bereid de taco zoals op de verpakking staat aangegeven. Snijd de kip in kleine blokjes en kruid met de kruiden. Snipper de ui en fruit een paar minuten in een beetje olie of boter. Voeg de kip toe en bak 8 minuutjes mee tot hij gaar is. Snij ondertussen de tomaatjes, de avocado en de ananas in kleine stukjes. Vul de taco's met gebakken gekruide kip en ui en met de tomaatjes, avocado en ananas. Pers de lamoen uit en meng met wat peper en zout door de yoghurt.